Ze werd in een sloot achtergelaten. Tchernoviel ligt op de intensive care van een ziekenhuis. De moslimbroederschap heeft gereageerd op het besluit van de Egyptische interimregering om de broederschap te bestempelen tot een terroristische organisatie. Een vooraanstaand lid van de moslimbroederschap zegt dat de organisatie met al zijn activiteiten zal doorgaan. Het besluit heeft geen betekenis. De enige waarde ligt in het papier waarop het is geschreven, zei hij. De autoriteiten houden de moslimbroederschap verantwoordelijk voor een hele reeks gewelddaden in Egypte. De moslimbroederschap is de beweging van oud-president Morsi. Die werd afgelopen zomer door het leger afgezet. Sindsdien gaan de aanhangers bijna dagelijks de straat op om daartegen te protesteren. Het Russische Hoge Rechtshof gaat twee zaken tegen de zakenman Godorkovsky opnieuw bekijken. Het gaat om twee veroordelingen uit 2005 en 2010. De rechtbank oordeelde toen dat de oliegigant 380 miljoen euro aan achterstallig belasting moet betalen. De Rus zit sinds zijn vrijlating vorige week in Duitsland. Hij zei eerder dat hij niet terug naar Rusland durfde, omdat hij bang is dat hij dan het land niet meer uit mag, tot hij het geld heeft overgemaakt. Tijdens de kerstmis in de Dom in Keulen heeft een vrouw topless geprotesteerd tegen de aartsbisschop van Keulen. De activisten van Femen wilden met haar actie protesteren tegen wat ze noemt de seksistische en patriarchale houding van kardinaal Meisner. Femen is een internationale beweging die actie voert voor de rechten van vrouwen. Het weer. Vannacht zo goed als droog en een graad of drie.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 child, but my heart still can dream. So here's my lifelong wish, my grown up Christmas list. Not for myself, but for a world in need.